Gert Kluk met het NOS Journaal. Op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en het zuiden zijn betere prestaties mogelijk dan de NS tot nu toe levert. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft in een brief van de Tweede Kamer dat drie andere vervoerders mogelijk beter voor de dag komen dan de NS nu. Al hebben ze nu nog niet voldoende treinen. Ze komen pas in beeld als de NS drie keer op rij de afgesproken prestaties niet haalt. Eerder dit jaar werd een boete opgelegd wegens de vertragingen. Bij een politieactie tegen witwassen in 26 landen zijn 159 mensen opgepakt. Ook zijn er een kleine 800 zogenoemde geldezels opgespoord. In Nederland gaat het om bijna 100 mensen die criminelen hun bankrekeningnummer geven om geld mee wit te wassen. De politieactie werd door Nederland gecoördineerd. Ook banken werkten eraan mee. De burgemeester van de Duitse stad Altena is neergestoken vanwege zijn immigratiebeleid. Andreas Holstein zei dat vandaag op een persconferentie. Holstein werd gisteravond in een zwarmazaak aangevallen door een dronken man met een mes die hem verwijten maakte. De burgemeester wijt de steekpartij aan het vergiftigde klimaat op sociale media over vluchtelingen. Paus Franciscus heeft in Myanmar opgeroepen tot verzoening en respect voor de mensenrechten. Hij deed dat na een gesprek met regeringsleider Aung San Suu Kyi. Of hij met haar het lot van de Rohingya heeft besproken is niet bekend. De moslimminderheid wordt in Myanmar vervolgd. Honderdduizenden zijn uitgeweken naar het buurland Bangladesh. De politie heeft een 24-jarige man aangehouden in het onderzoek naar een overleden baby uit Redaan De verdachte is de vader. Het jongetje van zeven maanden werd vorige week zondag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij onwel was geworden. Een dag later overleed hij. Volgens Omroep Brabant was de baby eerder voor een langere periode uit huis geplaatst. Het weer vanmiddag vooral in de noordelijke helft van het land nog buien. Het is zo'n 7 graden. De wind waait uit het westen of noordwesten en is matig tot krachtig.